Het gaat om deelnemers van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker van wie gevoelige info is gestolen. Deze advocaat is aan het kijken of ze kans maken op een schadevergoeding. Wat je in ieder geval kunt zeggen is dat er pas heel laat aan de slachtoffers werd gemeld. Daarnaast is het zo dat Clinical Diagnostics in dit verband wel echt de partij is die naar het zich laat aanzien te fouten heeft gemaakt. Als je je aanmeldt, hoef je daar nu niet voor te betalen. Meer dan 100.000 mensen in Den Haag moeten hun parkeervergunning handmatig verlengen, terwijl dat eerder automatisch gebeurde. De gemeente wil gesjoemel tegengaan en plekken vrijmaken voor anderen. Bij zo'n handmatige verlenging wordt gecontroleerd of iemand nog wel in de wijk woont waar hij ooit een aanvraag voor heeft gedaan en of iemand niet gewoon op eigen terrein kan parkeren. Een straat in Den Bosch is een tijdje afgesloten nadat een nest van Aziatische hoornaars uit een boom was gevallen. Steken van die beesten kunnen gevaarlijk zijn. Een vrouw in Amersfoort werd geprikt en overleefde dat maar net. In Limburg moesten meerdere wandelaars naar het ziekenhuis. Voor zover we weten is in Den Bosch niemand gestoken. Het nest is opgezogen door de lokale imkervereniging. En in Australië is een grote klopjacht aan de gang op een zwaar bewapende man... die twee politieagenten zou hebben doodgeschoten. Die kwamen iemand arresteren vanwege een zedenzaak toen er op hem werd geschoten. Inwoners is gevraagd binnen te blijven totdat de verdachte is gepakt. Please don't go outside if you don't need to. We will do everything to find this heavily armed individual. But if you see anything that arouses your suspicion and you think we need to know, please ring triple zero and tell us immediately. Hij zegt dat mensen het alarmnummer moeten bellen als ze iets verdacht zien. De politie heeft agenten, een helikopter en gepantserde voertuigen naar het gebied gestuurd waar de verdachte zich mogelijk schuilhoudt. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft bijna overal droog bij 23 graden langs de kust en 27 in Limburg.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 Een klein moment om stil bij te blijven staan. Mijn vriend, Kokhorst, u kent hem beter als Bart van der Meer... mijn oud-collega bij ZFM, is vandaag 79 jaar geworden. Ik ken hem al heel lang, ik zeker al 70 jaar. Dus ik ga een plaatje voor hem draaien. En ja, wat kan er beter zijn dan... Vrienden voor het leven van Jan Smit. time vertrouwen is het enige dat wel. Zelf een blik zegt genoeg. Z. There is no question. ZFM. feel that love is dead. I'm loving angels instead, and through it. Dit was Angels van Robbie Williams. Het weekend van de Formule 1 komt snel dichterbij. Zoals ieder jaar zal een prominente Nederlander vlak voor de start het Wilhelmus zingen. Waar miljoenen mensen over de hele wereld live naar zullen kijken. Dit jaar is de eer aan de wereldberoemde operazanger Henk Poort. Daaraan voorafgaand is de vlaggenactie. Waarbij de fans op de volgepakte tribunes met rood-wit-blauw en oranje vlaggetjes zullen wapperen. Nieuw dit jaar is dat er tijdens de vlaggenactie een gigantisch spandoek uitrolt van 100 meter breed en 27 meter hoog. Een indrukwekkend eerbetoon aan The Sea of Orange, waarmee de organisatie alle fans in het oranje willen bedanken. Someone Like You, Adele. glow Onkruid vergaat niet. Luidt het spreekwoord en kennelijk is het in de gemeente Zandvoort ook een bekend verschijnsel. Spaarlanden doet uiverig haar best om alles voor de Formule 1 spik en span te maken. En schoffelt het onkruid weg in de plantsoenen in het centrum. Alleen lijkt een belangrijk gebouw overgeslagen te worden wat betreft onkruidwieden. Langs het, inmiddels gesloten Holland Casinogebouw, tiert het onkruid langs de verlaten treden van de entreetrap er lustig op los. Misschien kan het wieden op die plaats nog een schoonmaakprogramma meegenomen worden. Het is beslist geen visitekaartje voor de bezoekers die Zandvoort straks met duizenden gaan bezoeken. Jefferson Airplane, White Rabbit. Dit was Tina Turner met The Best. Artiest in het licht. Ben Kluver, geboren in 1948 en overleden in 2011, was een Duitse slagerzanger. Bernd Kluver overleed op 63-jarige leeftijd in Palma na een val van de trap in zijn woning. Zijn carrière kreeg begin 1973 Europese gestalte met de hit De jongen met die mondharmonica. Een vertaling van El Chico de la America van de Spaanse zanger Mickey uit 1943. De Kluver-versie werd ook in Nederland een succes en bereikte nummer 20 in de top 40. Hier is Ben Kluver met Der Jonge met de Mondharmonica. so alt ist wie die Welt und wer ihn träumt, hört ihm zu, wenn er erzählt. Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah in Silber. Barke mit der gläsernen Fahrt, die in sternenklarer Nacht deiner Einsamkeit entflieht. Du hörst sein Lied. Wahrheit oder Traum. Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah, in silbernen Träumen von der Barke mit der gläsernen Fracht, die in Sternen my way out. Dit was Vrij van Nick en Simon. Live Formule 1 op een groot scherm op het Gasthuisplein. Samen kijken, samen feesten, samen juichen. Gratis toegang vrijdag 29 augustus tot en met zondag 31 augustus. Dagelijks van 12 tot 00 uur. En er is een live band, een DJ's, food en drinks. Dus ik zou zeggen, ga naar het Gasthuisplein en maak er een feest van. Ricky Valens. Tell Laura I love her. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race a thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell Laura I love her. racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. From the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, Tell Laura I love her.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 Van terras tot dansvloer in de Halterstraat. Gratis toegang. Donderdag 28 augustus tot en met 31 augustus dagelijks van 12 tot 00 uur. Met optredens van Yves Berendsen. Op de donderdag en op de vrijdag dan komt Walter Kroes. Shopping, DJ's, food en drinks. Maak er wat gezellig van. Veel plezier. Je keek me lachend aan. Deze avond Dit was Elton John met Club of the End of the Street. Voetjes van de, voetjes van de vloer is goed voor lichaam en geest. Dansen houdt je lijf fit. En een uitdaging met veel humor en blijheid. Cognitieve vaardigheden worden getraind... waardoor onze hersenen langer actief en gezond blijven. En het is onder leiding van Connie Lodewijks... en dan ga je eerlijk een uurtje uit je bol. En het is maandag van kwart over tien tot kwart over 11 tot en met 22 december.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 de Celtic Woman met Fields of Cold. En dit was het weer voor deze week. Ik wens u een heel fijn raceweekend, mooi weer en maak er vooral een lekker feest van. Graag tot volgende week, zelfde tijd en dezelfde zender.